Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een enorme klapper in Italië, daar is de grootste drugsvondst ooit gedaan. Het gaat om bijna 5,5 ton aan kook met een waarde van dik 850 miljoen euro. Daarmee is het ook meteen een van de grootste drugsvangsten ter wereld. Opsporingsdiensten hielden al een paar dagen een verdacht schip voor de kust van Sicilië in de gaten... en ontdekten dat een vissersboot die kant op ging om pakketjes op te halen. Daarna deden ze een inval. Vijf mensen zijn opgepakt. Drugscriminelen en moordenaars kunnen voortaan misschien wat makkelijker worden opgespoord. Politieonderzoekers hebben dankzij een nieuwe werkwijze de afgelopen twee jaar 50 mogelijke daders achterhaald. Vroeger moesten ze onvolledige DNA-sporen altijd zelf vergelijken met gegevens in een database. En nu kan het automatisch. Doordat we nu op periodieke basis kunnen vergelijken, eh, kan een match op eh, vandaag eh, er niet zijn, maar over twee maanden kan die er wel zijn. Omdat er dan een persoon in de databank is opgenomen waarmee het spoorprofiel kan matchen. De matches waren in zedenzaken, onderzoeken naar schietpartijen, drugsmisdrijven en ontvoeringen. Voor tientallen toeristen in Zwitserland is een ritje met de kabelbaan anders gelopen dan verwacht. Ze waren hoog in de bergen toen bleek dat ze niet meer met de kabelbaan naar beneden konden. Het ding was stuk, waardoor ze uiteindelijk met een helikopter zijn opgehaald. De piloten hadden het druk. Die moesten in totaal 50 keer een rondje vliegen. En in Duitsland zijn ze nog steeds in de ban van een leeuwin. Op beelden is het beest s'nachts te zien in een bos. Of het echt om een leeuwin gaat, is nog de vraag. De politie heeft het dier gisteren ook nog een keer gezien... en gaat ervan uit dat het een katachtig roofdier is. Waar ze vandaan komt is ook nog steeds een raadsel. En dat komt misschien wel doordat in elke Duitse deelstaat andere regels zijn... zegt onze correspondent Charlotte Waaiers. In Berlijn is het bijvoorbeeld verboden om privé exotische dieren te houden... maar in Brandenburg, dat is de deelstaat die zich eigenlijk helemaal om Berlijn heen vouwt... is dat niet. En waar dit beest nou gezien is, dat is precies op de grens tussen Berlijn en Brandenburg. Dus het zou ook kunnen dat het uit Brandenburg komt... Vannacht werd er weer naar het dier gezocht, maar de lewin werd niet gevonden. Vandaag gaat de zoektocht weer verder. En het weer aan de kust vanochtend kans op een bui. Verder is het droog en best zonnig. Later wel meer bewolking en op sommige plekken felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden.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 106.9 FM. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on a minute. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. We're not sinking in the sand.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 Het is een recordaantal. Van de slachtoffers was bijna twee derde 13 jaar of jonger. In de buurt van Berlijn wordt vandaag verder gezocht naar de vermoedelijke leeuwin. De zoektocht werd vannacht stilgelegd na overleg met dierenartsen en jagers. Het weer.